Al uit de kant. Ik zit alweer een stekje op, mijn hengel in mijn hand. Dan hoor ik al mijn voetje uit, wat bij die triest of weer. En als mijn dobber ondergaat, dan zing ik steeds maar weer. Hengeltje op, hengeltje neer, wat mij die vis vandaag nog weer. Een je op, een dobbertje neer, wat gaat die vis toch weer te keer. Een woordje groot, een woordje klein, wat is die hengels toch fijn. de grote vis. Al hoor ik hem stel, engeltje op, engeltje neer. Wat brengt die vis vandaag toch weer? Een obbetje op, een robbertje neer. Wat gaat die vis toch weer te keer? Een voertje groot, een voertje klein. Wat is die hengelsport toch fijn? Zolang je al de water op, in dat mooie Nederland. Engeltje op, engeltje neer. Wat brengt die vis vandaag toch weer? Een obbetje op, een obbetje neer. way.